dat is nog niet alles. Als we s'nachts gearmd naar mijn huis toe gaan, laat ik jou echt niet buiten staan. dat is nog niet alles. En je weet precies wat ik van je wil, maar dat is nog niet alles. Ik sla mijn armen om je heen. Nee, jou laat ik nooit meer alleen. Ik ben verliefd van top tot teen, maar dat is nog niet